Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het centrum van Valkenburg gaat weer open. Ruim drie weken geleden veranderde de Limburgse toeristenstad in één grote rivier. Ja, het was eh, aardig bizar. Iedereen deed zijn best om zijn huis droog te houden. En op een gegeven moment eh, eh, zag je wel dat iedereen het eigenlijk losliet. Want dat het toch niet meer... Ja, dat het toch niet meer ging. Het centrum was afgesloten omdat het er niet veilig was. Huizen die op instorten stonden, bruggen die in de rivier waren gestort, sinkholes onder de stoep. Na weken hard werken kun je er weer naartoe, maar dat betekent niet dat alle winkels en cafés weer open zijn, zegt de burgemeester. Nee, er zijn eh, toch een eh, groot aantal ondernemers en dat zijn winkeliers, maar ook ehm, eh, horecazaken die, die gewoon ook niets meer hebben. Er staat geen, ja, er staat geen keuken meer, er, zijn geen tegeltjes meer tegen de wand, dus eigenlijk al die, al die panden zijn gestript. Het kan nog wel tot december duren voordat alle winkels en cafés weer open zijn. De GGD wil kijken of het lukt om meer jongeren te vaccineren. Volgens de Volkskrant bespreken ze met verschillende scholen... of ze na de vakantie daar prikken kunnen zetten of voorlichting kunnen geven. Nu heeft 43 van de 12 tot 18-jarigen een eerste prik gehad. De coronacontroles op vliegvelden werken nog altijd niet goed. Bij een steekproef op Eindhoven Airport bleek dat 5% van de net aangekomen reizigers geen prik of testbewijs kon laten zien... Terwijl dat sinds dit weekend wel verplicht is. Die mensen hadden al moeten worden tegengehouden bij het vliegveld in hun vakantieland. Maar dat gebeurde dus niet. De Nederlandse atletiek hoopt op een Femke Bol-effect, staat in het AD. Je weet wel, Femke Bol die een Olympische medaille pakte bij het hordenlopen. Ik wil iedereen heel erg bedanken die om half vijf is opgestaan om te gaan kijken. Echt, uh, het is zo gaaf om hier te staan en ik weet dat, dat het leeg is, maar ik weet hoeveel mensen er thuis kijken. En dat helpt heel erg en ik kan nog niet helemaal beseffen. De verenigingen hopen dat kinderen die naar haar zaten te kijken... zich aanmelden bij een atletiekvereniging, want die hebben steeds minder leden. Het weer door het hele land kan een bui vallen vandaag in het binnenland met onweer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio de meeste vertraging op de A9, ook maar richting Amstelveen. Bij knooppunt Rottenpolderplein zijn langdurige wegwerkzaamheden bezig. Daar staat dan nu ook een file van 4 kilometer en de vertraging staat 10 minuten.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 A lion in the morning sun. One day I'll get fat and sit in my chair, lying in the morning sun. Making the most of my full head of hair, lying in the morning sun. What about all the grass between your toes?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 Heels on six inches. Waist inch, smoke, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business. And he all about his business. And his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster. Say it so like I'm Doja. Icy Rolls Royce screeching, Rolex gleaming, blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny.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 Een Amerikaanse vrouw zegt dat hij haar meermaals misbruikte toen ze nog minderjarig was. Een aantal GGD's werkt aan afspraken met middelbare scholen over vaccinaties en voorlichting, meldt de Volkskrant. De GGD's willen de vaccinatiegraad onder 12 tot 18-jarigen opkrikken. En het weer. Vandaag nog een bui met in de binnenland kans op onweer. Vanmiddag op steeds meer plaatsen zon en het wordt 19 tot 23 graden. ZFM Zandvoort. Zandvoort. winter. Can't stand the cold. I tend to cancel all the plans.